Amber Brandsen met het NOS Journaal. Koning Willem voor de nieuwe opzet van Koningsdag. Hij is blij dat de traditie en het enthousiasme van de oude Koninginnedag gewoon doorgaan... en zegt dat hij geprobeerd heeft nieuwe elementen toe te voegen aan het feest. De officiële viering van Koningsdag in Dordrecht is inmiddels ten einde. Willem-Alexander sloot de festiviteiten af met een toespraak. Daarin bedankte hij de organisatie en zei dat hij trots is op iedereen... die vandaag samen met hem continuïteit en verandering heeft gevierd. Het dodental als gevolg van de aardbeving in Nepal is gestegen naar bijna 4000. Verwacht wordt dat dat aantal nog verder oploopt. De beving veroorzaakt grote drukte op het internationale vliegveld bij de hoofdstad Kathmandu. Duizenden toeristen en andere buitenlanders willen het land uit, terwijl Nepalezen die in het buitenland wonen terugkeren. De drukte op het vliegveld komt niet alleen door de vele reizigers. Hulp vanuit het buitenland moet via diezelfde luchthaven het land binnenkomen. Spanje rekent op de grootste economische groei in acht jaar tijd. Premier Rajoy verwacht een groei van zeker 2,9 procent. Spanje profiteert van de lage olieprijs en de waardedaling van de euro. Daardoor zijn producten van Spaanse bedrijven goedkoper voor landen buiten de eurozone. Dit jaar komen er naar verwachting een half miljoen banen bij, maar de werkloosheid blijft hoog. Bijna een kwart van de Spanjaarden zit op dit moment zonder werk. In Rotterdam zijn drie mensen gered uit een brandend flatgebouw. De brand in het complex aan het Schoonveld ontstond op de begane grond en is waarschijnlijk aangestoken. Drie appartementen zijn helemaal uitgebrand, drie andere hebben rook- en waterschade. Bij de brand in Rotterdam raakten acht mensen licht gewond, ze hebben rook ingeademd. Het weer, het blijft vanmiddag droog en op de meeste plaatsen zonnig. Alleen in het zuidoosten en oosten is het bewolkt. Het is 10 tot 13 graden.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 Moi Marcel, tu es très belle. En, en zij zegt, je suis Nederlands. Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen en naar de Notre-Dame en aan de Seine.